Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De NS heeft twee hoge managers samen 565.000 euro aan ontslagvergoeding betaald. Dat staat in het jaarverslag dat de NS vandaag heeft gepresenteerd. De twee maakten deel uit van de top van de NS, maar zaten niet in de raad van bestuur. De NS is voor 100% eigendom van de Nederlandse staat. Turkse troepen rukken verder op naar het oosten van Syrië. Nadat IS werd verdreven uit Al-Bab, heeft Turkije het nu gemunt op Manbij. Daar zitten de Syrisch-Koerdische IPG-milities. President Erdogan ziet de IPG als een terroristische organisatie. Hij vindt dat ze terug moeten worden gedrongen naar een gebied ten oosten van de Uifraat. In Manbij dreigt nu een rechtstreekse confrontatie tussen Turkse troepen en de IPG-milities die gesteund worden door Amerika. Israëlische troepen zijn begonnen aan ontruiming van negen panden in een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Het Israëlische Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de huizen vernietigd moeten worden omdat ze zijn neergezet op land dat eigendom is van Palestijnen. Bij de ontruiming van de panden zijn honderden militairen en politieagenten ingezet die de kolonistenfamilies eruit moeten zetten. Eerder deze maand stemde de Knesset nog voor de legalisering van zo'n 4000 andere huizen van Joodse gezinnen die op Palestijns land zijn gebouwd. De Filipijnse president Duterte heeft aangekondigd dat hij de strijd tegen drugscriminelen hervat. Vorige maand liet hij de anti van de politie opheffen vanwege een aantal corruptieschandalen. Sinds Duterte aan de macht is, zijn al duizenden doden gevallen in de strijd tegen vermeende drugsdealers en gebruikers. Een grote groep Amerikaanse generaals buiten dienst vraagt het congres niet te bezuinigen op diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Ze schrijven dat die posten cruciaal zijn om conflicten te vermijden. Gisteren maakte president Trump bekend dat hij het defensiebudget met ruim 50 miljard dollar wil verhogen. Het weer. In de middag trekt er vooral over het zuiden en oosten regen over het land. Tegelijkertijd breekt in het westen soms even de zon door.